Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. We laten vaker eten bezorgen dan dat we afhalen. Nu.nl heeft de maaltijdcijfers op een rijtje laten zetten... en daaruit blijkt dat in de eerste drie maanden van dit jaar... voor dik 1 miljard euro aan eten werd thuisgebracht. Afhalen zit daar iets onder. Vooral pizza's zijn populair en op plek 2 staat sushi. Bij het afhalen kiezen we vooral voor patat, frikandellen of Chinees eten. De Olympische turnploeg zit in quarantaine. Een van de sporters of begeleiders heeft corona, wie weten we niet. Het is de bedoeling dat de turnploeg zondag naar de Spelen in Japan vertrekt. Of dat nu wordt uitgesteld is onduidelijk. Het kabinet denkt na over maatregelen omdat het niet de goede kant op gaat met het aantal nieuwe coronabesmettingen. Al betekent dat niet dat de winkels bijvoorbeeld weer op slot gaan, zegt verslaggever Wilco Bam. Je moet eerder denken aan clubs, aan, aan discotheken, aan feestcafés waar geen afstand kan worden gehouden, waar jongeren dicht op elkaar staan en het virus dus ongestoord kan overspringen. De ministers bespreken zo'n advies van het Outbreak Management Team en hakken daarna de knoop door. Misschien is er vanavond weer een persconferentie. En zoals verslaggever Wilco al zei, het kan dus zijn dat het kabinet besluit om clubs en discotheken weer dicht te gooien... Een hoop jongeren besloten daarom gisteren nog tot diep in de nacht uit te gaan... hoorde verslaggever Vincent van Rijn in Amsterdam. We nemen er nu wel iets meer van natuurlijk. <laughs> Ja, dat is zeker Ja, want we weten, ja, je weet niet of het het weekend al dicht is. Nee, extra shotje. <laughs> Nee, ik ben nog niet ingeënt. Uh, ik ben het eh, wel van plan om te doen. Eh, maar... En maak je dan zorgen vanavond op zo'n stapavond? Nee, kijk, ik maak me op zich geen zorgen. Want kijk, voor de ouderen is het natuurlijk een veel groter risico dan voor de jongeren. Er zijn gewoon heel veel mensen die niet goed nadenken over bepaalde dingen. Bijvoorbeeld dat ze toegangsbewijzen gaan vervalsen en zo. Waardoor ze toch positief getest kunnen zijn, maar dat ze alsnog uitgaan. En daardoor andere mensen besmetten en daardoor verpesten ze het voor de rest. Ja, ik ben, dus is mijn zeven dag dat ik uitga achter elkaar. Dus ik heb er goed van genomen. Dus ik vind het allemaal wel prima. Maar eh, ja, het is wel jammer natuurlijk. Maar ja, het weer, af en toe zon. Vanmiddag kan op een paar plekken een buitje vallen. Het wordt 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 In de coronaperiode heeft 60% van de werkgevers afspraken gemaakt over thuiswerk. Werkgeversvereniging AVVN zegt dat na een enquête onder 450 bedrijven. Vaak werkt personeel twee dagen per week thuis. Het demissionaire kabinet komt vandaag mogelijk met nieuwe maatregelen tegen het coronavirus. Het aantal besmettingen stijgt sterk. Een vliegtuigongeluk in midden Zweden heeft aan alle negen inzittenden het leven gekost. In het vliegtuig zaten parachutisten. Vlak na het opstijgen vanaf vliegveld Eurebroe brak brand uit en stortte het toestel neer. Dan het weer nog geregeld zon in een enkele bui.